uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. En sinds de moord op president Moïse in 2021 is het land vrijwel onbestuurbaar. De VN-vredesmacht moet de orde weer enigszins herstellen. Hoe groot de troepenmacht wordt is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. De Verenigde Staten heeft voor het eerst een boete uitgedeeld... voor het incorrect afdanken van een satelliet. Communicatiewaakhond FCC noemt het een belangrijke stap... in de strijd tegen ruimtepuin. Satellietzender Dish moet 150.000 dollar betalen... omdat het misging met de EchoStar-satelliet. Die had vorig jaar te weinig brandstof om in de juiste baan te komen... en bracht daarmee andere satellieten in gevaar. Veel ruimtepuin stort uiteindelijk weer neer op aarde. Volgens NASA is er de afgelopen 50 jaar elke dag wel een stuk ruimtepuin op in de atmosfeer binnengekomen. Het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot Eurocommissaris Klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat vandaag weer verder. Daarin verdedigt Hoekstra zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing... en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. En gemeenten reageren niet juist of snel genoeg op meldingen over beveiligingslekken. Dat blijkt uit onderzoek van hackersorganisatie DIVD. Om beveiligingsproblemen bij de overheid te verhelpen... kunnen experts een melding doen via de website van een gemeente. Maar dat systeem werkt lang niet altijd even goed. De zogeheten ethische hackers ontdekten dat van 114 gemeenten... ruim de helft geen duidelijke procedure heeft. En 44 gemeenten reageerden niet binnen drie maanden. Het weer vanuit het westen trekken deze ochtend buien over bij een graad of 18 tot 21. In de loop van de middag kan er flink wat regen vallen met kans op windstoten.